De provincie Noord-Holland heeft mensen opgeroepen om morgen met de fiets of met het openbaar vervoer naar de intocht van Seel te komen. Roemenië maakt zich er zorgen over dat de vreemdelingenhaat tegenover Roma in Frankrijk toeneemt. Frankrijk is van plan de komende maanden 300 van de 600 illegale zigeunerkampen op te heffen. De komende twee weken worden ongeveer 700 Roma teruggestuurd naar Roemenië. De eerste groep wordt morgen op het vliegtuig gezet. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken zei dat hij hoopt dat alle procedures volgens de regels zijn doorlopen. Hij zei verder dat hij liever had gezien dat Frankrijk samen met Roemenië naar een oplossing voor het Roma-probleem had gezocht. CDA-voorzitter Bleker heeft twee manifesten van partijleden in ontvangst genomen over de kabinetsformatie. Het ene vraagt de onderhandelingen met de PVV te stoppen. De ondertekenaars vinden die partijen bedreiging voor de rechtsstaat. Het andere roept juist op door te gaan met de besprekingen. Beide manifesten zijn door zo'n duizend CDA'ers ondertekend. Het CDA-bestuur praat vandaag de hele dag met kaderleden van de partij. Brussel wil direct inzetbare Europese rampenteams instellen bij natuurrampen. Dat heeft de Europese commissaris voor crisisbeleid gezegd. Tegenstanders vinden dat ieder land zijn eigen verantwoordelijkheid moet hebben. De commissaris neemt deze herfst een besluit. De rechter heeft de opening van de tv- en radio-kabelmarkt vernietigd. De opta had bepaald dat klanten zelf een kabelexploitant zouden kiezen. Alle kabelmaatschappijen hebben daartegen geprotesteerd, omdat de telecomwaakhond zijn bezwaren over te kleine concurrentie en te hoge prijzen niet hard kon maken. De rechter gaf de kabelexploitanten daarin gelijk.